De homo sapiens staat en tot de voedselketen Wat hem niet past, wordt met huid en haar opgevreten Moedertje natuur moet zich maar schikken naar zijn wensen Doorgedreven ze kent geen grenzen Maar hij vergeet moeder natuur, is haar Vroeger of later breekt ze zich, ze kent geen smaak Oei oei oei oei Voor hedonisme verknalt hij zijn eigen habitat Heel de Ai, ai, ai, ai. Die paarden zich verzetten, bombardeer ze plat. Democratie ja, en ja, vrijhandel ja, noemen Alles is te koop, het is maar dat je het weet. geld stopt hij zijn kop in zijn reet. Er is een dominante diersoort op aarde, echt alleen aan fossiele grondstoffen. waar als het moet op velen van zijn soort, als de staat het sanctioneert is het toch geen moord. Enkele heksen luxe overdadig en decadent ellende van een soortgenoten is inherent. Oei, oei, oei, oei. Religie en ideologie op maat gesneden om de wil van de massa. te ai, ai, ai, Bij een bedreiging voor zijn macht of geld sturen de massa's naar het slagveld. Ja, ja, ja, ja. Geef ons heden amusement en als het moet tot het bittere einde. Het elitaire kapitaal leidt de zorg. Alle tegenstand wordt in bloed gesmoord. Onaantastbaar en hoog. Boven de massa wordt de wet gedicteerd door de bezittende klasse. Met uitgekiende politiek en religieuze strategie brengen ze wereldwijd de massa's op de knieën. Oei, oei, oei, oei. Voor hedonisme verknalt hij zijn eigen de wereld een te Die paarden zich verzetten, bombardeer ze plat. Democratie en vrijhandel Alles is te koop, is maar dat je het weet. Maar geld stopt in zijn kop, in zijn